en in grote delen van het land is het telefoonverkeer ontregeld. In Pakistan rennen mensen in paniek de straat op. Militairen zijn ingezet om hulp te verlenen in de getroffen gebieden. Chemiebedrijf Citech in Geleen moet het waterschap een dwangsom van 50.000 euro betalen, omdat het vrijdag te veel van de chemische stof pirasol heeft geloosd in de Maas. Pirasol komt onder meer voor in bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Er zit al te veel pirasol in de Maas sinds juli en daarom kan het waterleidingbedrijf ook geen drinkwater uit de Maas halen. Vrijdag ging het mis bij Citech tijdens schoonmaakwerkzaamheden. De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar de Rabobank voor mogelijke witwaspraktijken bij een voormalig filiaal aan de Mexicaanse grens. Dat meldt persbureau Bloomberg. De Amerikanen zouden bewijs hebben dat medewerkers van de Rabobank hebben geprobeerd om informatie over klanten en transacties achter te houden. Banken zijn verplicht om verdachte transacties te melden. Er loopt al langer een onderzoek naar Rabobank-filialen in de VS. Mogelijk konden drugskartels via deze bank jarenlang hun geld witwassen. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen twee broers uit Hogeveen. Die worden verdacht van drie roofmoorden in Drenthe. Beide verdachten hadden al volledige bekentenissen afgelegd. Ook wil het OM een schadevergoeding van de broers van in totaal zo'n 200.000 euro. In de rechtbank zeiden de verdachten dat ze snel rijk wilden worden.